Blijkt het onderzoek door het adviesbureau Daadkracht. Vergoedingen voor raadsleden worden gebaseerd op het inwoneraantal van een gemeente en de veronderstelde hoeveelheid werk. Uit berekeningen van het bureau Daadkracht blijkt dat het uurloon in kleinere gemeenten iets meer dan de helft is van het wettelijk minimumloon. De collega's in grotere gemeenten zitten daar ver boven en krijgen tot zes keer meer. Het Verschil is omgerekend uurloon tussen raadsleden in kleine gemeenten en in grotere is daarmee de afgelopen twee jaar toegenomen. General Motors roept in Noord-Amerika 1,3 miljoen auto's terug naar de garage. Volgens het Amerikaanse autoconcern hebben de merken Chevrolet en Pontiac te kampen met een stuurprobleem. Onder Noord-Amerika vallen onder meer de VS, Mexico, Cuba en de Nederlandse Antillen. General Motors heeft meer dan 1100 klachten ontvangen over het uitvallen van de stuurbekrachtiging. Daardoor zijn al 14 ongelukken gebeurd en raakte één bestuurder gewond. Eerder riepen onder meer Toyota en Honda bezitters op om hun auto naar de garage terug te brengen. De Belgische minister van Pensioenen, Michel Darden, ligt onder vuur in een corruptiezaak. Het documenten zou blijken dat hij zijn positie heeft gebruikt om overheidsopdrachten binnen te halen voor het accountantskantoor van zijn zoon. Justitie in Luik deed al onderzoek naar mogelijke corruptie door minister Darden... en de documenten die nu zijn verschenen zouden de corruptie bewijzen. De Belgische minister kwam al eerder in opspraak door zijn dronkenschap tijdens openbare optredens. En dan nog het weer. wisselend bewolkt en in het noorden valt een enkele bui. Het is ongeveer 8 graden. Morgen en donderdag wisselend bewolkt bij een graad of 7.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 Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties voor iedereen. En toch speel je dit spel.